eerst Teertstra met het NOS-journaal. In Niger is opnieuw gedeeld spotprenten van de profeet Mohammed. In de hoofdstad Niamey zijn zeker twee kerken in brand gestoken. De Franse ambassade heeft zijn burgers opgeroepen binnen te blijven. Gisteren werd in Niger ook al gedemonstreerd tegen de cartoons. De betogers plunderden toen een Frans cultureel centrum, vielen winkels van christenen aan en staken drie kerken in brand. Bij die rellen kwamen vier mensen om het leven, onder wie een politieagent. De Nederlandse tandarts Mark van N is op last van Franse onderzoeksrechters opgenomen in een psychiatrische kliniek in de buurt van Orléans. Dat schrijven Franse media. Van N zegt dat hij psychische problemen heeft. De man, die bekend staat als de tandarts, werd donderdag overgebracht naar Frankrijk. In Frankrijk zou hij in zijn praktijk de gebitten van patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Tientallen patiënten hebben een aanklacht ingediend. Het treinverkeer door de kanaaltunnel is stilgelegd nadat er brand was uitgebroken in een vrachtwagen. Het incident gebeurde aan de Franse kant van de kanaaltunnel, melden de Britse autoriteiten. Sowieso rijden er vandaag geen treinen meer. De mensen is gevraagd hun reis uit te stellen. Beide tunnels zijn dicht en er staan geen treinen in. De vrachtwagen moet worden weggehaald en er hangt nog rook in de tunnel. Er zijn geen berichten over gewonden de snelweg A1 is bij Kootwijk korte tijd dicht geweest omdat er wilde zwijnen op de middenberm liepen. Volgens de stentor komen de dieren van de Veluwe en zijn ze waarschijnlijk door een gat in het hek gekropen. De politie hield het verkeer aan twee kanten tegen, waardoor files ontstonden. Een van de zwijnen heeft het niet overleefd. Wat er met de rest is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer dan nog. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Land in, maar het is kans op sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en dan kan het glad worden.